Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is verwarring ontstaan over het aantal doden als gevolg van de aardbeving zondag op Lombok. Het Nationale Rampenagentschap meldt 131 doden. Het Indonesische staatspersbureau Antara meldde vanmiddag dat het aantal was opgelopen tot 347. Dat spreekt het Rampenagentschap tegen, dat houdt het op 131 doden. Mogelijk is de verwarring ontstaan door het bij elkaar optellen van berichten uit verschillende gebieden. De meeste doden vielen in het noorden en het oosten. Volgens de informatie die nu beschikbaar is zijn meer dan 13.000 huizen ingestort. Ryanair stapt naar de rechter om te voorkomen dat Nederlandse piloten deze zomerperiode het werk neerleggen. De luchtvaartmaatschappij spant een kort geding aan. Dat dient morgen bij de rechtbank in Haarlem. De onderhandelingen tussen Ryanair en de VNV, de Nederlandse vakbond voor piloten, zitten al een tijd muurvast. De VNV eist onder meer dat Ryanair het Nederlandse arbeidsrecht toepast op de piloten en niet het Ierse recht dat minder bescherming biedt. Verder wil de vakbond dat piloten niet als ZZP'er werken, maar in dienst worden genomen. Het aantal natuurbranden is de afgelopen twee maanden verdubbeld vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Toen waren het er in juni en juli ruim 1200, nu waren er ruim 2800 branden in bossen, duinen en op de hei. Blijkt uit een rondgang van Brandweer Nederland. En BMW roept in Nederland ruim 6700 diesels terug vanwege brandgevaar. Er is een probleem met het systeem dat ervoor zorgt dat uitlaatgassen terug de motor ingaan om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen. In de afgelopen twee jaar vlogen in Nederland vier BMW's in brand. In heel Europa worden in totaal honderdduizenden BMW's teruggeroepen naar de garage.